tegen seksueel wangedrag. Dat was voor de vicepremier de druppel om op te... Op vrachtschepen die door piratengebied varen... mogen straks particuliere beveiligers ingezet worden... en die mogen schieten op piraten. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Nu moet de kapitein van een gekaapt schip... een patrouillerend marineschip om hulp vragen... Voorwaarde voor de eigen beveiliging is wel dat alles op camera wordt vastgelegd. Zo kan het Openbaar Ministerie achteraf beoordelen of er juist is gehandeld. Het weer dan nog in het noorden bewolkt en lokaal kans op een mistbank.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 De betaling was onderdeel van een schikking, meldt tv-programma Zembla. De vrouw werd verdacht van het witwassen van miljoenen euro's crimineel geld van Mierenmet. De deal was dat zij afstand deed van het geld en in ruil daarvoor werd ze niet strafrechtelijk vervolgd en kreeg ze dus een flinke onkostenvergoeding. Toenmalig minister opstelte, keurde de deal goed, PvdA, SP en GroenLinks willen nu opheldering over de schikking. De Amerikaanse aanklager Mueller heeft nieuwe aanklachten ingediend tegen twee oud-medewerkers van Donald Trump, Paul Manafort en Rick Gates. De twee hebben volgens Mueller 30 miljoen dollar witgewassen. Daarnaast zouden ze bijna 10 jaar geen belasting hebben betaald. Oud-campagneleider Manafort en zijn zakenpartner Gates werden in oktober al aangeklaagd voor fraude en witwassen. Op vrachtschepen die door piratengebied varen... mogen straks particuliere beveiligers ingezet worden... die mogen schieten op piraten. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Nu moet de kapitein van een gekaapt schip eerst contact opnemen... met een patrouillerend marineschip om hulp te krijgen. Voorwaarde voor eigen beveiliging is wel dat alles op camera wordt vastgelegd. Zo kan